Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op Rodos zijn zeker duizend mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden. Onder wie zeker 200 Nederlanders. Reisorganisaties proberen zoveel mogelijk mensen naar huis te krijgen. Het vuur heeft al zo'n 40.000 hectare natuur verwoest... en heeft nu ook de toeristische gebieden bereikt. Drie hotels gingen in vlammen op. 60 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht met ademhalingsproblemen. De Israëlische premier Netanyahu krijgt deze nacht een pacemaker. In een video laat hij weten dat hij een week geleden een apparaat kreeg om zijn hart te bewaken... en dat het apparaat begon te piepen en aangaf dat een pacemaker noodzakelijk is. In Israël gingen gisteren opnieuw veel mensen de straat op om te protesteren tegen de regering van Netanyahu. Ze zijn boos over de plannen om het rechtssysteem te hervormen. Die hervormingen zorgen ervoor dat de macht van de rechters kleiner wordt en de macht van de politiek groter. De lijsttrekker van lokale partij Ons Noordoostpolder zegt dat hij per ongeluk een tweet heeft geplaatst van Frans Timmermans in een nazi-uniform. De gefotoshopte afbeelding van Timmermans in het kostuum van Adolf Hitler ging gisteren rond op sociale media. Collega-politici reageren afkeurend. De lijsttrekker van een lokale partij zegt dat hij verbaasd is over de ophef... en dat hij de foto verwijderd heeft omdat het een ongelukje was. Voormalig rolstoeltennister Esther Vergeer treedt toe tot de International Tennis Hall of Fame. Daar worden de grootste tennissers uit de historie van de sport geëerd. Esther Vergeer is de derde Nederlander die toetreedt tot de Hall of Fame. Ze won in haar carrière 21 Grand Slam titels en 7 gouden Paralympische medailles. Vergeer zegt het heel bijzonder te vinden om op deze manier onderdeel te worden van de tennisgeschiedenis. Het weer, veel bewolking met regen. De komende dag is dat ook het geval. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Ook de dagen daarna wisselvallig zomerweer.